Vijf uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. KLM stelt zijn afgesproken loonsverhoging eenzijdig uit. Met de bonden was voor alle personeel een loonsverhoging afgesproken van 2,9 procent. De maatregel zou het bedrijf zo'n 50 miljoen euro kosten. Door de coronacrisis verliest KLM nu 10 miljoen per dag. In de verklaring zegt de maatschappij dat er een beroep is gedaan op de bonden om de verhoging uit te stellen... maar dat de bonden het daar niet mee eens waren. Tweede Kamervoorzitter Ariep is niet gelukkig met de gang van zaken gisteravond rond een hoofdelijke stemming. De PVV wilde dat er hoofdelijk zou worden gestemd over salarisverhoging in de zorg. Kamerleden van de coalitie verlieten de zaal zodat de stemming niet door kon gaan. Het zag er een beetje chaotisch uit, zegt Ariep. De boulevard in Vlissingen wordt dit weekend van 1 uur s middags tot 10 uur s avonds gesloten voor gemotoriseerd verkeer. De veiligheidsregio neemt dat besluit vanwege de grote aantallen toeristen die worden verwacht, meldt Omroep Zeeland. Het verbod moet ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers zich makkelijker aan de anderhalve meter regel kunnen houden. In de beeld zijn opnieuw twee weerrecords genoteerd. Het is de warmste week ooit gemeten... met een gemiddelde maximumtemperatuur van 33,1 graden... en het is al acht dagen op rij boven de 30 graden. De hitte is veel extremer dan vooraf werd verwacht. Het KNMI noemde dat eerder deze week zorgelijk en onverwacht. Goed komt dat het veel warmer is dan de computermodellen voorspellen... gaat het KNMI verder onderzoeken. In het noorden van Italië zijn in twee dagen zo'n 4 miljoen bijen doodgegaan. In een zone van zo'n 6 kilometer breed tussen Cremona en Brescia werden 130 bijenvolken getroffen. De lokale landbouworganisatie spreekt van een catastrofe. Om achter de oorzaak te komen hebben onderzoekers monsters genomen van de bijen en de honing. Bijsterfte is wereldwijd een groot probleem. Oorzaken zijn onder meer klimaatverandering en bestrijdingsmiddelen weer vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien met hagel en zware windstoten. Het is 28 tot 34 graden. Morgen opnieuw buien en dan is het met 24 tot 29 graden minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 richting Noord-Holland vanuit Friesland...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 Schat je hier liggen kansen. Ah, ga je voor zilver of ga je voor goud? Want dit vuur is. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. hoofdletter Cause I am. I'm not so high.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 I cut so much you thought I was a DJ. Two, if it, if it, one, yep, three. S is double O P D O double G. I can't take it, just break it, and when I take it, see I specialize in making all the girls get naked. Stand up beside the fireplace. Take that look from off your face, you ain't ever gonna burn my heart out. Waiting on the whistle, the thistle, and the shizzle. G's to the biz act, now ladies, if we kiss. And so own cars and wear my own clothes. I hang out tough, I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you wanna pop back? AK-47, now nigga, stop that. Cement shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you, The dance to this motherfucking music we quick to. Subscribe, nigga, get your issue. Baby, come close, let me see how you get look. I'm so sorry, can wait. Most people buy it, but you feel it's one that we can no You're the only one. het NOS nieuws van...